7 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Trump wil de sancties tegen Rusland opheffen in ruil voor een kernwapendeal. Dat zegt de aankomend president in zijn eerste grote internationale kranteninterview. De Britse Times en het Duitse Bild spraken hem in aanloop naar zijn inauguratie, aanstaande vrijdag. Volgens Trump leidt Rusland onder de sancties die werden ingesteld na de annexatie van de Krim. Bij een vliegtuigongeluk in Kirgizië in Centraal-Azië zijn zeker 32 mensen omgekomen. Een vrachtvliegtuig van Turkish Airlines stortte in de buurt van de hoofdstad Bishkek neer op zo'n 15 huizen. De Boeing 747 had vier mensen aan boord. De meeste slachtoffers waren bewoners van de huizen waar het vliegtuig op neerstortte. De autoriteiten van Kirgizië verwachten dat er meer lichamen onder het puin van de huizen liggen. Waarschijnlijk heeft het slechte weer bij de crash een rol gespeeld. Nederland telde het afgelopen jaar een recordaantal ondernemingen. Uit het jaarrapport van de Kamer van Koophandel blijkt dat er ruim 1,8 miljoen ondernemingen waren, 3% meer dan het jaar ervoor. Het afgelopen jaar gingen er 16% minder ondernemingen failliet. Wel waren er opvallende faillissementen van grote ketens, zoals Kijkshop en Bell Company. De explosieve opruimingsdienst begint vandaag met het ruimen van 26 vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen op een akker in Rijsenhout bij Schiphol. Er liggen daar veel bommen omdat er in de oorlog een schijnvliegveld lag... om de aandacht van Schiphol af te leiden. Truimen gaat nog de hele maand duren. De Velsertunnel is na een renovatie van negen maanden vanochtend vroeg weer opengegaan. De oudste snelwegtunnel van Nederland was sinds april gesloten. De doorrijhoogte van de tunnel is nu met 12 centimeter verhoogd... en er zijn nieuwe vluchtwegen en een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd. Het weer. Vooral in het zuiden en zuidoosten komt dichte mist voor. De mist kan in Brabant en Limburg erg hardnekkig zijn. Elders schijnt vanochtend en vanmiddag de zon geregeld. Het wordt min 1 in de mist tot plus 3 vlak aan zee. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het is een normale ochtendspits. Eh, hou wel rekening met gladheid door bevriezing. Ik noem de files met eh, meer dan vijf minuten vertraging momenteel in de Randstad. Dat zijn de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Eveningen 5. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Dorp 7 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buiten West en Muidenberg 9. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel aan en Waddenooien 7 kilometer. Van Nijmegen naar Rotterdam bij Gorkum 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en de brug Gorkum 5 kilometer. Verderop bij Lexmond nog eens 6. Op de A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer. Reken op een half uur extra reistijd. Tot zover de verkeersinfo.